uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Eind volgende week komt er meer duidelijkheid over het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis, zeggen de curatoren. Ze verwachten dat een doorstart van het ziekenhuis lastig wordt... maar overnamekandidaten kunnen zich tot begin volgende week melden. Voor de patiënten van het ziekenhuis komt halverwege volgende week meer duidelijkheid... zegt zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Mogelijk is er weer noodopvang voor asielzoekers nodig, net als in 2015. Maar nu komt dat vooral door een personeelstekort... bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, zegt Vluchtelingenwerk Nederland. Opvangcentra zitten overvol door lange wachttijden in de procedure. Asielzoekers moeten volgens Vluchtelingenwerk nu 43 weken wachten... voordat hun verzoek in behandeling wordt genomen. Sportclubs en dorpshuizen die veel hebben geïnvesteerd in zonnepanelen... zeggen dat ze veel geld gaan mislopen als de subsidieregeling daarvoor omlaag gaat. Ze vinden het oneerlijk dat ze in de zomer veel energie produceren... maar dat zelf vaak niet gebruiken omdat ze dan dicht zijn... maar in de winter moeten gaan betalen voor hun energiegebruik. Ze hebben minister Wiebes een brandbrief gestuurd. Privéberichten en foto's van tienduizenden Facebook-gebruikers zijn gelekt nadat ze waren buitgemaakt door hackers. Dat zeggen de hackers tegen de BBC. Ze zouden daardoor privégegevens van 120 miljoen accounts in handen hebben. Het is niet duidelijk of dat aantal klopt. En in de Chinese stad Chongqing is een bus van een hoge brug in een rivier gereden... door een ruzie tussen de chauffeur en een passagier. De vrouw was kwaad omdat de chauffeur een halte had gemist en ze gaf hem een klap. Toen hij terugsloeg raakte hij de macht over het stuur kwijt en reed van de brug. Alle 15 mensen in de bus kwamen om het leven. Het weer nog geregeld zon. In de noordelijke provincies eerst nog wisselend bewolkt. Het wordt 11 graden.